Jobboot met het NOS-journaal. Microsoft verplaatst een Europees over patenten daar weg uit dat land. Microsoft vindt de kans te groot dat de distributie plat komt te liggen als de Duitse rechter GSM-fabrikant Motorola gelijk geeft in een aantal rechtszaken. Volgens Motorola schendt Microsoft verschillende patenten. Het is nog niet bekend waar in Nederland het nieuwe Microsoft distributiecentrum komt. De verhuizing moet op 17 april rond zijn. Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS heeft zware sancties aangekondigd tegen Mali. Dat gebeurde nadat een ultimatum was verstreken dat was gesteld aan de militairen die vorige week de macht grepen. ECOWAS sluit nu de grenzen van Mali en bevriest financiële tegoeden. Het land raakt door de sancties vermoedelijk snel door zijn olievoorraad heen. Daarnaast krijgt het waarschijnlijk ook een probleem met stroom, omdat de elektriciteit in dit deel van het jaar vooral van dieselgeneratoren komt. Suriname krijgt mogelijk een waarheids- en verzoeningscommissie. De initiatiefnemers van de amnestiewet willen een artikel daarover toevoegen aan de wet. Dat zeiden ze in de vergadering van het parlement over die omstreden wet. Het voorstel voor een waarheidscommissie is bedoeld als tegemoetkoming aan de nabestaanden van de decembermoorden. Zuid-Afrika heeft ook een waarheidscommissie gehad, waarbij slachtoffers en daders in het openbaar spraken over misdaden en wantoestanden tijdens de apartheid. De oppositie in Suriname is tegen de amnestiewet, die zou in strijd zijn met de grondwet en met internationale wetgeving. Er zullen dit jaar met Pasen naar verwachting minder mensen hun vakantie in Nederland doorbrengen. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen heeft becijferd dat er zo'n 850.000 buitenlandse toeristen zullen komen. Daarnaast gaan zo'n 450.000 Nederlanders op pad. Vorig jaar ging een recordaantal van ruim een miljoen Nederlanders op vakantie en kwamen er een miljoen buitenlanders. Het weer...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 bezongen a het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 recognize this moment This moment will be gone But I will bend the light pretending That it somehow lingers this will last forever And I will pay no mind When it won't, when it won't Because it can't It just can't It's not supposed to Was there a second of time I looked around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 too. Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, baby, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blew up too, I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. won't get a match you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun I'ma ruin you, cunt I was five, you were three We were dancing in the street And you looked just like an angel You looked up beside the sky Saw the birds, I wondered why They could fly away so high In the morning I would wake And my heart just couldn't wait To play in your backyard to see you again It's you ZFM. ZFM. Darling. Darling. Waltz with me. Darling. Darling. dans-moi ton cœur, 尽头。